Kees Groot met het NOS-journaal. Sinds het begin van de oorlog in Syrië zijn volgens de VN zeker 730 artsen en verpleegkundigen omgekomen bij aanvallen op ziekenhuizen en klinieken. Secretaris-generaal Ban Ki-moon zei in de VN-veiligheidsraad dat de opzettelijke aanvallen op medische instellingen oorlogsmisdaden zijn. De Veiligheidsraad nam vandaag unaniem een resolutie aan die alle partijen in Syrië opdraagt om ziekenhuizen en medisch personeel te beschermen. Ook vandaag werd in Aleppo een kliniek geraakt door een raket. EU-landen die weigeren asielzoekers over te nemen uit een ander EU-land moeten forse boetes krijgen. Per geweigerde asielzoeker moet 250.000 euro worden betaald, staat in een voorstel van de Europese Commissie dat morgen wordt gepresenteerd door commissaris Timmermans. Volgens Brussel werkt het huidige asielsysteem niet goed. Vooral Oost-Europese lidstaten weigeren asielzoekers over te nemen uit landen als Italië en Griekenland. Die landen draaien nu voornamelijk op voor het vluchtelingenprobleem. De oprichter van de anti-islambeweging Pegida is veroordeeld wegens opruiing. Een rechter in Dresden acht bewezen dat Loets Bachman vluchtelingen op Facebook vee en rotzooi heeft genoemd. Het OM had zeven maanden cel geëist. De rechter legde een boete op van bijna 1000 euro. Bachman ontkent dat hij de berichten heeft geplaatst. Hij zegt dat iemand anders zijn naam heeft gebruikt. De Pegida-voorman werd eerder al veroordeeld voor diefstal en drugshandel. In Haarlem is een 45-jarige man opgepakt voor het in brand steken van de auto van burgemeester Snijders vorig jaar zomer. Volgens de politie voldoet hij aan het signalement dat vorige week werd verspreid in opsporing verzocht. De politie vermoedt dat hij degene is die de brand heeft aangestoken, maar dat anderen hem de opdracht hebben gegeven. Het weer, het is helder en droog. Vanavond en vannacht koelt het flink af. In het binnenland kan het zelfs licht vriezen. Morgen overdag veel zon en maximumtemperaturen van 13 tot 18 graden. Dit was het ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam staat 2 kilometer file bij Hoevelaken door een ongeluk op de linkerrijstrook. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar 13 kilometer langzaam rijden tussen de knooppunten Raasdorp en Beverwijk. Richting Amstelveen is een ernstig ongeluk gebeurd. En daarom staat er al de hele spits een lange file tussen Heemskerk en knooppunt Rotterpolderpijn. 12 kilometer, twee rijstroken zijn dicht. A12 Arnhem richting Den Haag 5 kilometer file tussen Bunnik en knooppunt Oude Daar is de weg weer vrij. De A13 is ook weer vrij richting Rotterdam tussen Delft en Berkel en Roderij 6 kilometer file. A16 Breda richting Rotterdam 8 kilometer tussen de knooppunten Ridderkerk en de plein. Op de A20 hoek van Holland-Gouda is nog steeds een storing aan de Brug De weg is in beide richtingen dicht.